Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Lang niet iedereen heeft zich suf gespaard vorig jaar. 20% van de Nederlanders zag het spaargeld minder worden. Bij nog eens 30% van de huishoudens bleef het gelijk. Het zijn vooral mensen met een inkomen rond of beneden modaal... die niet konden sparen of hun spaarsteentjes zelf zagen verdampen. Blijkt het onderzoek van de Rabobank. Toch is er veel meer gespaard afgelopen coronajaar dan het jaar daarvoor. Maar die 46 miljard belanden vooral op bank- en spaarrekeningen van huishoudens die meer verdienen dan modaal. Bij een brand in Werkendam in Brabant zijn drie mensen overleden. In hun appartementen brak gisterochtend brand uit. De brandweer vond de lichamen gisteravond. Waarschijnlijk waren het buitenlandse arbeidskrachten. Die woonden daar boven een timmer- en interieurbedrijf, zegt de loco-burgemeester. Kijk, het is een eh, familiebedrijf. Er werken ongeveer 150 mensen. De derde generatie staat te trappelen. Ja, dat heeft natuurlijk een hele grote impact, joh. Het is nog onduidelijk hoe de brand in Werkendam is ontstaan. Voor iedereen zonder hoogtevrees. Portugal heeft de langste hangbrug voor wandelaars ter wereld. En die is nu officieel geopend. De stalen brug hangt maar liefst 175 meter boven het dal en is meer dan een halve kilometer lang. Als je voorzichtig loopt duurt het 10 minuten voordat je aan de overkant bent. En honderdduizenden mensen die in Nederland wonen krijgen hier geen coronaprik. Dat schrijft Trouw. Het gaat om arbeidsmigranten. Die staan vaak niet ingeschreven bij de gemeente en krijgen daardoor ook geen uitnodiging voor een vaccin. Straks om 12 uur hoor je dit weer. De maandelijkse test van het luchtalarm. Maar niet alle alarmen gaan af. In Raalte in Overijssel gaan veel inwoners helemaal niks horen. De gemeente heeft het alarm daar uitgezet. Met een reden. Er zit een nest ooievaars op een van de alarmpalen. En die wil je dus niet laten schrikken. De test van het luchtalarm gaat wel gewoon door, maar dan zonder geluid. Dus die vogels kunnen relaxed blijven zitten. Het weer bewolkt vandaag en zeker vanmiddag, maar ook vanavond vallen er buien. Het is vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 De Amerikaanse chipfabrikant Intel denkt dat het tekort aan computerchips nog een paar jaar zal aanhouden. Door de coronacrisis konden fabrieken minder chips produceren... terwijl de vraag naar producten met chips, zoals computers, onverminderd hoog was. En het afgelopen jaar daalde bij de helft van de wereldbevolking het inkomen... als gevolg van de pandemie. Dat concludeert het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup... na ondervraging van 300.000 mensen in 117 landen. Vooral in ontwikkelingslanden verloren veel mensen hun inkomsten. Het weer de bewolking neemt toe en vanmiddag vallen er op veel plaatsen buien bij 11 tot 14 graden. flowers in hand waiting for me every word in poetry Call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. said you'd never said you'd never van Zandvoort, op 106.9 FM.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 I like the way you're working, drop tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I'll get you with my ride. Girl, you got it bag it up. I like the way you work it.